Mark met het NOS Journaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, is opgepakt. Hij wordt verdacht van afpersing, witwassen en brandstichting. In mei deed de politie een huiszoeking in zijn woonwagen in Bergen-op-Zoom. Daarbij werd de boekhouding in beslag genomen. Otto stapte in februari op bij No Surrender. Een jaar eerder overleefde hij een aanslag waarbij hij gewond raakte. De moordenaar van de Curaçaose politicus Helmin Wiels is definitief veroordeeld tot levenslang. Elvis K. kreeg vorig jaar februari in hoger beroep al levenslang, maar daarop ging zijn advocaat in cassatie. Ook dat beroep is nu van tafel geveegd door de Hoge Raad. K. schoot in mei 2013 Wiels dood op het strand van Curaçao. Binnen een jaar pleegde hij nog twee andere moorden, allemaal tegen betaling. Elvis K. zit in de zwaar verwaakte gevangenis van Vught... omdat zijn veiligheid in de gevangenis op Curaçao niet kon worden gegarandeerd. De rechtbank in Haarlem heeft voor de tweede keer bepaald dat Willem Holleder bijna 18 miljoen euro aan de staat moet betalen. Volgens de rechters heeft hij dat geld met criminele activiteiten verdiend, voornamelijk met de afpersing van vastgoedmagnaat Willem Enstra. De rechtbank in Haarlem kwam in 2012 op hetzelfde bedrag uit. Holleder werd voor het afpersen van Enstra een vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2007 tot 9 jaar cel veroordeeld dit moment zit hij vast op verdenking van betrokkenheid bij verschillende liquidaties. Onder meer op die van Enstra in, 2014, in 2004. Een op de vijf bedrijven in de horeca en detailhandel houdt zich niet aan de wet. Werknemers krijgen vaak te weinig betaald, werken te veel of werken zonder vergunning, zegt de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de horeca ging het vaak mis bij eenmansbedrijven. De eigenaar was daar vaak langer aan het werk dan toegestaan. Het weer. Op dit moment regent het hier en daar nog, maar vanuit het westen wordt het droog en breekt de zon door.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 You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.